Goedenavond, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Utrechtse boa's gaan vanaf volgende week handhaven op seksuele intimidatie in het openbaar. Vanaf 1 juli is het bijvoorbeeld het navluiten of roepen van iemand op straat landelijk strafbaar. Deze vrouw vertelt aan onze verslaggever wat ze wel eens naar haar hoofd heeft gekregen. Dingen als lekker ding, ga je mee uit? Ja, dat allemaal. Ja. <laughs> Ook erger, ja. Eh, je bent lekker, mag ik met je mee naar huis? Hoezo niet? Vieze hoer. Speciaal getrainde boa's in Utrecht mogen een proces verbaal opmaken... als ze iemand op heterdaad daad betrappen op dit soort teksten. Ook in Rotterdam en Arnhem maakt de handhaving er werk van. Kickbokser Jamal Ben Sadiq is in België veroordeeld tot 40 maanden cel voor witwas en oplichting. Hij krijgt ook een boete van 40.000 euro. Jamal is de grote rivaal van Rico Verhoeven. De criminele zaken van de kickbokser kwamen aan het licht tijdens een andere rechtszaak. Jamal zegt dat hij in hoger beroep gaat. Twee Nederlandse militairen die in de jaren 40 niet wilden vechten tijdens de oorlog in Indonesië krijgen officiële excuses. De dienstweigeraars werden toen hard aangepakt en hebben daar veel last van gehad. Nederland verloor de oorlog om Indonesië uiteindelijk. De mannen zijn inmiddels al overleden. En het water in de Franse Seine is nog altijd niet schoon genoeg om in te zwemmen, staat in een nieuw rapport. Tijdens de Olympische Spelen is de triathlon en het open zwemmen in de beroemde rivier in Parijs. De afgelopen tijd heeft Frankrijk er alles aan gedaan om het water schoon te houden, vertelde correspondent Frank Renaud al eerder. Er is de afgelopen jaren 1,4 miljard euro geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. Er zijn waterzuiveringsinstallaties gebouwd en gerenoveerd. Aansluitingen van huizen op het riool zijn verbeterd. En woonboten in de scène die mogen niet meer lozen in de scène hun toilet. Dat gebeurde tot nu toe wel. Ja, het is allemaal niet genoeg. Het water blijft vies door een combi van regen, weinig zon en vervuiling staat in het nieuwe rapport. De Olympische Spelen beginnen over precies vier weken. Krijg je nog het weer. De zon schijnt volop en vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen opnieuw veel zon. Alleen in het zuiden en zuidoosten heb je richting de avond kans op een bui. Het wordt morgen zo'n 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden snel korter. Er staan er nog maar een paar die enkele minuten vertraging opleveren... Op de A10 is het nog wat drukker. De ring van Amsterdam, onder meer bij Durgerdam. Daar heb je nog bijna 10 minuten op onthoudt. En op de A27 van Utrecht naar Almere staat file tussen knooppunt Eemnes en de afrit Almere Haven.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 much to ask for, nothing more than a spare minute. I got time if you wanna get with it. Whatever you want, I'll get it. I got cash, now help me spin it. Don't worry if you're broke, I'll fix it. Like a flight, then blow you up wicked. Got the ingredients you need me to mix it. So baby, let me go to work. I'll show you how I go to work. Have the whole thing sold up like a shirt. Give me a chance to show you. Spend some time, I need time to know you. After that, we're like the new jack swing until it's through. I wanna en de regio. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Engeland zijn tientallen klimaatactivisten opgepakt... die volgens de politie luchthavens wilden ontregelen tijdens de zomervakantie. Het gaat om aanhangers van de actiegroep Just Stop Oil. Wat ze precies van plan waren is niet bekendgemaakt. Bij de politieinval in een drugslab in Bergen-op-Zoom zijn vijf mensen aangehouden. Het gaat om vier mannen en een vrouw. De vier mannen blijven langer vastzitten. De vrouw is vrijgelaten. Gemeente, politie en het OM gaan samenwerken om explosies aan te pakken. De Kamer en de politie hadden gevraagd om een landelijke aanpak...